Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Iran is gisteren een groot deel van de kiezers thuisgebleven. De opkomst was iets meer dan 41 procent, zegt de kiescommissie van Iran. Het tellen van de stemmen is nog bezig, maar de Sjiitische hardliners stevenen af op een overwinning. De relatief gematigde partijen deden niet mee aan de verkiezingen die volgens hen ook niet vrij waren. Zo heeft ook oud-president Ghatami de verkiezingen in Iran geboycott. Het dodental door de Russische droneaanval op de Oekraïnse stad Odessa is opgelopen naar zeven. Onder de slachtoffers zijn een kind van drie en een moeder met haar baby. Er vielen ook meerdere gewonden en er worden nog mensen vermist. Bij de Russische droneaanval werd een appartementencomplex geraakt. En op beelden is te zien dat het gebouw in Odessa volledig is verwoest. De VS heeft voor het eerst een dropping met hulpgoederen uitgevoerd boven Gaza. In totaal werden zo'n 38.000 maaltijden neergelaten. De dropping werd uitgevoerd door drie militaire vliegtuigen. De actie was gisteren aangekondigd door president Biden. Hij zei dat er onvoldoende noodhulp in Gaza aankomt... en dat er levens op het spel staan. De VS wil nog meer van dit soort droppings uitvoeren. Inwoners van Winsum hebben vandaag afscheid genomen van het meisje van 17... dat twee weken geleden werd gedood. Volgens RTV Noord stonden duizenden mensen in een erehaag voor de rouwstoet. Het meisje werd op straat neergestoken. Een man van 19 zit vast als verdachte. Zelfverklaarde bekenden van het meisje zeggen bij de regionale omroep... dat de twee een relatie hadden. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein gewonnen. De regerend wereldkampioen reed van start tot finish vooraan. Zijn teamgenoot Sergio Perez werd verder achter tweede, gevolgd door de Ferrari van Carlos Sainz. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met een matige zuidoostelijke wind. Op de meeste plaatsen vrijwel droog. Alleen in Zeeland had regen. Minima vannacht rond 7 graden.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 This is what you believe you should gain. Uh-huh. Satisfaction become a shining example. A test as a sample of a new race that has ample supply positivity. You mean flow? Well, like electricity. So you see a clear way with no ambiguity, don't you know?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 She got Betty Davis eyes And she'll tease you She'll unease you All the better just to please you She's precocious either side, she'll take a tumble on you. Roll you like you were dice until you come out blue.